Volgens de krant heeft geen enkel ander land zo vaak nieuwe belastingafspraken tegengehouden. Zo zou Nederland afspraken proberen te vertragen. Die moeten voorkomen dat bedrijven belastingstelsels misbruiken om uiteindelijk nergens belasting te betalen. Tussenhandelaren verdienen niets meer aan het doorverkopen van Nederlands babymelkpoeder naar China. Volgens de Volkskrant moeten ze nu onder de winkelprijs verkopen. De handel is niet meer aantrekkelijk doordat fabrikant Nutricia de productie in Europa flink heeft opgeschroefd. Ook gaat het bedrijf in China zelf babymelk verkopen met een Nederlandse etiket. De Chinezen willen massaal Nederlandse babymelk na een aantal schandalen met giftige melk in eigen land. Winkelketen Action geeft toe dat het weinig publiceert over duurzaamheid. Het bedrijf wil dat ook veranderen, omdat het duurzaamheid belangrijk vindt. Action reageert hiermee op kritiek van belangengroep Rank A Brand. Die vindt dat het bedrijf te weinig doet aan duurzaamheid en aan de arbeidsomstandigheden in lage lonenlanden. Action laat ook weten dat de keuze voor leveranciers zorgvuldig tot stand komt. Ze moeten aangesloten zijn bij het BSCI, een wereldwijd initiatief voor de verbetering van arbeidsomstandigheden. De luchtverkeersleiding op de Belgische luchthaven Zaventem is in ieder geval tot drie uur vanmiddag weer op sterkte. Control, dat het vliegverkeer regelt, zegt tegen Belgische media dat bijna alle vliegtuigen weer kunnen landen en opstijgen. Gisteren en eergisteren vielen veel vluchten uit door stakende luchtverkeersleiders. Ze protesteren tegen het verhogen van hun pensioenleeftijd van 55 naar 58 jaar. Het weer. Vooral in het noorden en midden kan nog dichte mist voorkomen. Die verdwijnt de komende uren en dan breekt de zon af en toe door. Vanmiddag vooral in het oosten weer wat buien met onweer en hagel. Het wordt 13 tot 17 graden.